Verscheidene panden zijn in verband daarmee ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels als De Bijenkorf en CNA... toen het licht uitviel en er niet meer gepind kon worden. In de nabijgelegen bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen. Volgens de energiemaatschappij Stedin hoorden mensen in De Bijenkorf... kort voordat de stroom uitviel een klap. De oorzaak van de stroomstoring in Den Haag is nog niet bekend. De Amerikaanse Wikileaks-klokkenluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Een militaire rechtbank verwierp het verzoek van de verdediging om de hoofdaanklacht hulp aan de vijand te schrappen. Corporaal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's. Deze informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan speelde hij door aan klokkenluidersorganisatie Wikileaks. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda heeft 37 miljoen euro terugbetaald aan een aantal banken, waaronder ING. Die hadden samen dat bedrag voorgeschoten aan de Belgische spoorwegen voor de aanschaf van de Vira. De Belgen annuleerden eind mei de orders na maandenlange problemen met een nieuwe hogesnelheidstrein. Ook de NS besloot om die reden de Vira niet meer te gebruiken. Het is niet zeker of Bauke Mollema morgen nog start voor de 19e etappe van de Tour de France. Mollema is volgens zijn ploegleider gisteren ziek geworden en vandaag kon hij bijna niet meekomen. Dankzij de hulp van zijn ploeggenoten Geesink en Noordhoog, kon hij het verlies nog enigszins beperken. Maar als hij vannacht niet genoeg herstelt, wordt overwogen om hem uit de Tour te halen. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm.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 Rise now the face.